Michel Koenen met het NOS-journaal. Ziekenhuizen in Aziatische landen kunnen het aantal dengue-patiënten niet meer aan. Op de Filipijnen en in Bangladesh en Cambodja zet het Rode Kruis daarom mobiele klinieken op... om de vele patiënten met knokkelkoorts op te vangen. Alleen al op de Filipijnen zijn bijna 150.000 mensen besmet met de infectieziekte. Ruim 600 mensen zijn er al aan overleden. Door het grote aantal besmettingen is er in veel Aziatische landen een tekort aan bloed en zijn de ziekenhuizen overvol. Nederlandse vakantiegangers die wordt aangeraden om zich goed in te smeren met date. In Japan zijn al zeker 57 mensen overleden door een hittegolf. In delen van het land komt de temperatuur ruim boven de 35 graden uit... en is de luchtvochtigheid rond de 80 procent. Dat maakt het erg benauwd. Ruim 23.000 Japanners worden behandeld voor een zonnesteek. Honderden mensen waren er zo slecht aan toe dat ze een aantal weken in het ziekenhuis moeten blijven. De Voedsel- en Warenautoriteit NVWA moet toch openbaar maken... waar het in Venendaal de Aziatische tijgermug heeft gevonden. De Raad van State heeft daarmee het oordeel van een lagere rechtbank nietig verklaard. Het platform Stop Invasieve Exoten had de NVWA gevraagd of het klopte... dat een bandenbedrijf uit Venendaal de bron was van de mug de rechter vond dit een schending van de privacy van omwonenden... maar de Raad van State is het daar dus niet mee eens. In Australië heeft de hoogste rechter geoordeeld dat een ambtenaar van de immigratiedienst jaren geleden rechtmatig is ontslagen. De vrouw twitterde onder een pseudoniem over het strenge Australische immigratiebeleid. Toen uitlekte dat zij achter het account was, zat, werd ze ontslagen. Na een jarenlange slepende rechtszaak heeft de ambtenaar dus ongelijk gekregen. Het weer nog, wolken en zon, maar er trekken ook wat stevige buien over het land. Nu in het oosten met kans op onweer. Het wordt een graad of 22. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder geregeld zon en iets warmer dan vandaag met 22 tot 25 graden. En vrijdag wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.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 Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. play Hey Jude van de Beatles. Ja, wie kent hem niet, hè? Goed, ik heb een kleine informatie over eh, ons circuit. ZFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Er zijn nog steeds geen vergunningsaanvragen ingediend om het circuit van Zandvoort aan te passen. Hierdoor kan het lastig worden om het circuit op tijd klaar te krijgen voor de Formule 1 race in mei 2020. Want er worden zo goed als zeker bezwaren ingediend. Ja, maar nou, niet hè. <laughs> Dus tegen de vergunningsaanvragen, zo laat Karel van Broekhoven van de stichting Rust aan de Kust weten aan BNR Radio. Tot rust aan de kust in afspraak rond de spreiding van geluidsoverlast probeert in belangen krijgt de actiegroep een negatief antwoord van de circuitorganisatie. Dus nu zijn wij van plan er wat over te zeggen. Dan gaan wij de Formule 1 maar tegenhouden, zegt de voorzitter van het platform BNR omdat de aanpassingen aan het circuit naar verwachting niet voor extra stikstofuitstoot zorgen... zullen eventuele bezwaren in tegen die vergunningaanvragen... naar verwachting ongegrond worden verklaard. Wat mogelijk meer kans maakt is een bezwaar tegen de aanleg van een extra ontsluitingsweg voor het circuit. Ja, er worden tegenwoordig overal worden er bezwaren aangemaakt. Ik zou zeggen van, doe flink je best. naar Gouden Ouwe. En ik heb eh, een leuke uitgezocht. En het gaat over een... Eh, ik zal het een beetje voorbereiden. Het sprookje begon ergens in 1999. De meisjes van K3 schreven zich in voor de voorrondes... van het Vlaamse Eurovisie Songfestival. Het liedje waarmee ze deelnemen, Hey Mama... werd meteen een monsterhit. en werden in, Vlaanderen maar liefst 50.000 singles verkocht. Niet veel later knalde JJ en I Love You Baby uit de luidsprekers. En haar allereerste K3-album Parelvolgers volgde heel snel. En Oma's aan de top, dat is de derde single van de album Alle kleuren van de meidengroep K3. De single kwam uit in 2000 en de hoogste positie in de Vlaamse Ultra Top 50 en de Vlaamse Radio Top 2 eh, top 30 is een vierde plaats. In Nederland werd het nummer gekoppeld aan een dubbele A-kant van de single Blub ik ben een visje. En ik kreeg in 2001 een hitnotering in de Nederlandse hitparade. De zangeressen zijn Katré Aert en het is eh, Karen Dame en Christel Verbeke. Dat is nog de oude samenstelling. En ik heb er eh, gekozen voor alle oma's in Nederland. K3 met oma's aan de top. als toch lekker aan het meezingen zijn, heb ik nog wel wat voor u. Omdat het op de oorspronkelijke datum te heet was, is de zingmiddag in de wijksteunpunten Blauwe Tram uitgesteld naar woensdag 21 augustus. En het is van 2 tot 4. Bij mooi weer wordt er buiten gezongen, in de zon, op het plein van de Louis David Carré. Een enthousiaste liveband zorgt voor zonnige meezingers. Verzoekjes nemen ze graag aan. Deelnemers betalen een eigen bijdrage van 2,50, inclusief wat drinken. Vooraf aanmelden bij de balie van de blauwe tram, dat is gewenst. En kan via 023 3040700. Ik herhaal 3040700. Surprise! if you don't know what's going on behind his disguise. Nobody knows where Buster goes. You steal your woman out from under your nose. Does anyone know the way? to we hear someone say? We just haven't got a clue what to do. Does anyone know the way? There's got to be a way to Buster. The cops are out they're running about. Don't know if they'll ever be able to blockbuster out. He's gotta be caught. he's gotta be tough. Cause he is more evil than anyone here ever thought. Does anyone know the way? Did we hear someone say? We just haven't got it. Does anyone know the way? There's got to be a way. To blockbuster! someone say We just haven't got a clue what to do Does anyone go the way? There's got to be a tijd op tijd. Garantie voor gezelligheid. Ai, ai, hai, jongen, zoetse jongen. Hey chef, ik moet naar Wassenaar. Medewerkster Nicole Teunissen van zorgcentrum AG Bodaan in Bentveld... wilde voor een twintigtal bewoners eens een leuke middag op het strand organiseren. Ze kwam terecht bij Beach Club 10, waar ze koffie met appeltaart bestelde. Wie schetst haar verbazing toen ze wilde afrekenen en dat niet mocht? Ik heb zelf contact gezocht met Bas en Bodien... en toen ik wilde betalen mocht dat niet omdat er slechts een beperkt budget is voor dit soort dingen... betekent dit heel veel voor ons. Beach 10. Bedankt voor de gastvrijheid en het gezellige middag, vertelde ze Zandvoort Courant.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 In de loop van de dag komt er met name landinwaarts een bui. Met daarbij een kleine kans op onweer. Van het westen uit breekt de zon op steeds meer plaatsen door. De maxima liggen tussen 21 graden in het uiterste noordwesten... en 24 graden in het zuidoosten. De zuidwestenwind is matig aan zee en op de IJsselmeer vrij krachtig. In de loop van de middag langs de westkust af en toe krachtig 6 boven. Komende nacht is het wisselend bewolkt en komen in de kustgebieden enkele buien voor. Diep inwaarts blijft het waarschijnlijk droog. De minima liggen tussen 14 graden in het zuidoosten en 17 graden aan zee. Er staat een matige zuidwestenwind en aan zee en op het IJsselmeer is de wind vrij krachtig. Donderdag begint de dag met wolkenvelden en in het noordoosten is er aanvankelijk nog kans op een bui. In de middag zijn er perioden met zon en dan lopen de temperaturen uiteen van 21 graden in het noordwesten tot 25 graden in het zuidoosten. De wind is west tot zuidwest en is matig en de noordelijke kustgebieden en het IJsselmeer vrij krachtig. In het Waddengebied mogelijk krachtig. 6. Beaufort. van augustus van 10 tot 5 uur. Meer dan 300 kramen en een scala van straattheater... moeten het succes van voorgaande jaren evenaren. De Zandvoortse jaarmarkten zijn uitgegroeid tot een evenement... waar bezoekers en handelaren vanuit heel Nederland speciaal voor naar Zandvoort komen. De, omvang van de jaarmarkt is uitgegroeid tot een van de grootste in zijn soort. De hele centrum van Zandvoort staat tijdens deze jaarmarkten weer vol met kraampjes... in het Zandvoortse kleuren blauw en geel. Ook bijna alle winkeliers in Zandvoort doen aan deze jaarmarkten mee. Ongekende acties en extreme kortingen zullen uw portemonnee gunstig stemmen. Een ander sterk punt ten opzichte van andere markten is het uitgebreid programma Entertainment and Fun tijdens deze dag. Zo is er geen, sprake van een enkele kinderdraaimolentje. Daar staan of lopen er diverse attracties van niveau voor kinderen en volwassenen door het centrum van Zandvoort. Een gezellige dag voor het hele gezin dus. Ja, de website is www.zandvoortpromotionnummer.nl. Eh, en dan hebben we nog, de, eh, locatie is uiteraard, wat ik al gezegd heb, het centrum van Zandvoort. En ik ga door met een Duits plaatje. Ja, Julianne Werding, geen nicht in die stad. je zeggen. Zaterdag 10 augustus gaat het weer los in het centrum van Zandvoort. Op diverse buitenpodia en met tientallen bekende... en misschien iets minder bekende artiesten... belooft het weer oergezellig te worden tijdens de Amsterdamse avond. Puur en alleen, maar Amsterdam zal het niet worden... van Jordaanse meezingers, ze zijn we nog niet vergeten... en bekende Nederlandstalige liedjes... tot een beetje anderstalig repertoire... maar dan wel hetzelfde genre. Massa Buscher van Lunchroom Rabbel maakt er inmiddels een gewoonte van... om de straatfestival in Zandvoort middels al te laten beginnen. Vanaf twee uur kan op het terras aan de Kerkplein genoten worden... van een heerlijk optreden van Luc Kesseler... en, neemt, hij neemt maar liefst vier Mokumse vrienden mee naar Zandvoort. Ze, op, ze treden op tot zes uur s avonds. Na de gelegenheid voor een hapje en een, vele eetgelegenheden... gaat vanaf 8 uur het avondprogramma van start. Op het Gasthuisplein bij het Wapen van Zandvoort start diverse optredens. In het begin van de Halterstraat biedt het recent geopende Café Vriends... de Klikspaan en de discotheek Chin Chin gezamenlijk een avondvullend programma. Iets verderop in de straat staan de deelnemers van het eerste uur... Café Anders en Café 4 weer te popelen om een keur van artiesten te presenteren... Even verderop in de Halterstraat bij Laura en Hardy... kwam met terecht in een deze avond omgetoverde Amsterdamse huiskamer... in het Red Light District. Maakt u zich geen zorgen, alleen het, <clears throat> alleen het licht is rood. Ja. Traditioneel worden de schemelampen uit de huiskamer... aan het einde van de avond geveild voor een goed doel. Ja, dat is inderdaad. Dus er is genoeg te doen. Ja, inderdaad, in Zandvoort. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. Got to do my best to please her just cause she's a living doll. Got her roving eye, and that is why she satisfies my soul. Got the one and Look at her hair, it's real and don't believe what I say, just feel. Gonna lock her up in a trunk, so no big hunk can steal her away from me. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. Got to do my best to please her just cause she's a living doll got her own eye, and that is why she satisfies my soul. feel. Lock her up in a trunk so no big hug can steal her away from me. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. Got to do my best to please her just cause she's a living doll. Got her over eye and that is why she's satisfied the one and only walking, talking, living doll. De mooiste ballads hoor je hier op ZFM. Ja, dat was Cliff Richard en de Drifters. En later werden de Drifters, werden ze de Shadows. Living Doll. Wij gaan door met, een, eh, ja, met ook een liedje wat ooit een keer het Songfestival gewonnen heeft. Fairy Tale. Alexander Rijbeck. bioscoopprogramma van Circus Zandvoort. En die loopt tot 14 augustus. We hebben Playmobil, de film, donderdag tot en met zondag van 11 uur. En dat is een nieuwe film. En maan, nee, een nieuwe aanvangstijd. En maandag tot en met woensdag om half 2. En het is 6 jaar. En dan hebben we nog Toy Story 4 in het 3D in het Nederland. Donderdag tot en met zondag om half 2. Maandag tot en met woensdag om 11 uur ook om 9, 9, in, 9 jaar intree. de Lion King 3D en eh, dagelijks om half vier ook 6 jaar. de Lion King 3D en dat is dagelijks om 8 uur. En dat is ook 6 jaar. Voor de kaartverkoop en info www.circusandvoort.nl Ja, Circus Zandvoort, dat mooie gebouw. Ik vind het een... <laughs> Hij springt er in ieder geval uit. <laughs> The engine spit out fire. I'm pushed back in my chair. The pressure gives me thrills as we climb in the air. And I love to watch the clouds and the mountains and the sky. Swish around a cocktail the stewardess brings by. Lord, this is the life I make my tires squeal. Power at my feet and glory at the wheel. And I wind the windows down, let the wind blow through my hair. God knows where I'm going, but me, I don't care, Lord. This is the life for me stay that way. Wanna be desirable till my dying day. I don't wanna be bedridden, an old and bitter sage. Half the nurses saying I'm young for my age. He's young. nog iets voor Bruisend Zandvoort. Dat is weer 10 augustus, dus is een hele gezellige, leuke dag. En dit duurt van 1 tot, 1 uur, tot 11 uur s'avonds. Op 10 augustus nemen we me mee op een creatieve safari. Een kleurrijke wildernis op het mooie plekje van moeder aarde... waar de vrijheid oneindig is, het strand. Wederom gaan we een ontdekkingsreis in een regenwoud vol tropische sounds... vreugdevuren, poolparties en een live act waarin de beleving centraal staat. En onze filosofie blijft, we geloven in de kracht van het samen doen. Samen maken we er een grote blije chaos van, zodat iedereen met een verzadigd gevoel de jungle uitstapt. Dat is ons deel. De line-up is Lovestead en dan hebben we Global Nick, Dion Heelbrink en more. See you at the seaside. De aanvang is van 1 middags tot 11 uur s avonds. En het is een eh, muziekfestival op het strand. Well, she's okay, then I'm alright. Well, she's awake, I'm up all night, but nothing really matters. Nothing really matters.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 En zo verheven. Zo'n sierlijk wezentje was geschapen om te zweven. Niet om te sterven door een zinloos stukje lood. Uit het geweer van een paar lompe idioten. Die zachte veertjes blijft u bij mij vanaf vandaag. Ik zou de allermooiste boeken voor u schrijven. En ook gedichten. Mag ik blijven? Graag. Wat moet dat weer? soms op de wind Zonder bewegen De vleugels wijd gespreid Op eigen kracht de mens ontstegen. En dan een knal en verder niets Niet eens een schreeuw Daar ligt ze hulpeloos nog trillend met haar poten stervende vogel aangeschoten. eindigde vandaag met Vanmorgen vroeg zijn nog van Robert Long, Martine Bijl en Simone Kleinsma. En dat komt uit de musical Chekhov. Ik wens u een hele prettige week. Een hele mooie week met heel mooi weer. En eh, zoals ik altijd zeg, morgen gezond weer op.